Stubenitski met het NOS-journaal. In het westen van Oostenrijk zijn gisteren vijf mensen om het leven gekomen bij verschillende lawines. De slachtoffers vielen in de deelstaten Tirol en Vorarlberg. Zo overleden in Tirol drie wintersporters door een enorme lawine die ze volgens de politie zelf hebben veroorzaakt. En ergens anders in de deelstaat werd een Duitse skier meegesleurd door een lawine toen hij buiten de piste aan het skiën was. En in Vorarlberg kwam een Zwitserse snowboarder om het leven. President Trump is niet van plan om te stoppen met importheffingen. Hij heeft vannacht zelfs een wereldwijde importheffing van 10% ingevoerd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloot eerdere heffingen van tafel te vegen... omdat Trump die ten onrechte invoerde op basis van een speciale noodwet. Hij baseert zich bij de nieuwe importheffingen op een andere wet. De Britse politie heeft contact opgenomen met voormalige en huidige beveiligers van ex-prins Andrew. Ze willen weten of ze tijdens hun werk iets hebben gezien of gehoord... dat relevant kan zijn voor het onderzoek. Andrew werd gisterochtend opgepakt en zat urenlang op het politiebureau voor ondervraging. Hij wordt verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gegeven aan kindermisbruiker Jeffrey Epstein toen hij handelsgezant was. Dat is een ambtsmisdrijf. Gisteravond werd Andrew weer naar huis gebracht. En in Barcelona is het hoogste punt bereikt van de Sagrada Familia. Gistermiddag werd het bovenste deel van een kruis op de hoogste kerktoren gehesen. En daarmee steekt de toren van de kathedraal ruim 172 meter boven Barcelona uit. Er wordt al 144 jaar bijna onafgebroken aan de Sagrada Familia gewerkt. Het weer. Vannacht trekken de meeste buien weg en is het ongeveer 6 graden.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 That's okay. could learn a lot from you. Gotta come teach me. Ooh, ooh. You a little hot girl, you a little sweetie. Sweet. Sweet like pale and sweet like peach tree. Like that. I could tell you crazy, but she kinda intrigued me.